4 uur. Kirsten Klomp met het NOS-ijskraanongeluk van vorig jaar. Burgemeester Spies erkende tijdens het debat in de gemeenteraad... dat het college meer had moeten letten op de veiligheid. Het debat ging over het rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vorige week naar buiten bracht. Volgens die raad ging er van alles mis bij de voorbereiding voor het plaatsen van een nieuw brugdeel. Bij de werkzaamheden het deel samen met twee bouwkranen om op huizen en winkels. In Brabant blijven verschillende noodopvanglocaties leeg omdat er minder asielzoekers zijn. Onder, de, onder meer de noodopvang in een oud ziekenhuis in Veghel wordt niet gebruikt. Vandaag zouden de eerste asielzoekers daar aankomen, maar dat gaat niet door. Volgens het COA lijken de afspraken in Europa over vluchtelingen te werken... en komen er daardoor minder mensen ons land in. Rusland en Amerika gaan militaire acties in Syrië beter met elkaar afstemmen. Dat hebben president Poetin en zijn collega Obama afgesproken in een telefoongesprek. Poetin vroeg Obama om duidelijker onderscheid te maken tussen de extremistische tegenstanders van president Assad en de meer gematigde oppositiegroepen. Russische vliegtuigen nemen geregeld tegenstanders van Assad onder vuur, die door Amerika juist gesteund worden. De presidenten vinden ook dat de vredesonderhandelingen in Wenen weer verder moeten gaan. In Libië is de zoon van oud-dictator Gaddafi vrijgelaten, meldt een Franse tv-zender. Saif Gaddafi zat een celstraf uit voor oorlogsmisdaden tijdens de revolutie die een eind maakte aan het bewind van zijn vader. Saif Gaddafi werd gezien als de opvolger van zijn vader. De tweede zoon van Gaddafi zou nu vrijkomen door een amnestieregeling.